Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De rechtbank in Amsterdam heropent de zaak van Quincy Promes. De voetballer wordt verdacht van de mishandeling van zijn neef. In die zaak zijn onder meer afgeluisterde gesprekken gebruikt... maar de advocaat van Promes vraagt zich af of dat wel mocht. en als het antwoord nee is, nou, dan kunnen in ieder geval die taps niet voor het bewijs worden gebruikt. En om even een parallel te trekken bijvoorbeeld eh, met de voetbalwereld. Op het moment dat er buitenspel is, hoe mooi dat doelpunt ook is... hoe hard hij er ook inging, uh, dan is het heel duidelijk. Dan mag dat niet meedoen. Dan, hè? Ehm, en dat is eigenlijk hetzelfde hier. De rechter gaat er nu nog een keer goed naar kijken. Het Openbaar Ministerie heeft trouwens twee jaar tegen Promes geëist. Xi Jinping kan de inpaklijst tevoorschijn halen. De Chinese president gaat volgende week langs bij zijn collega Poetin in Moskou. De twee zullen het onder meer hebben over hun samenwerking. Andere landen zijn bang dat China wapens gaat aan Rusland gaat leveren voor de oorlog in Oekraïne. Een inpaklijst of niet, op Duitse vliegvelden staan een hoop reizigers sowieso voor niets met hun ingepakte koffer klaar. Door een staking zijn honderden vluchten daar gecanceld. Beveiligers en bagagemedewerkers leggen het werk neer... omdat onderhandelingen over meer loon en betere werkomstandigheden zijn vastgelopen. Kringloopwinkels in ons land worden gek van een nieuwe regel. Sinds een tijdje moeten ze veel spullen die ze binnenkrijgen registreren... om te checken of er bijvoorbeeld gestolen apparaten of fietsen tussen zitten. Deze man heeft zelf 33 kringloopwinkels en zegt dat het niet te doen is. Eén kringloopwinkel van Rattenplan verwerkt ongeveer een miljoen kilo. En eh, daar is heel veel van eh, spul met een eh, serienummer of, of iets wat we zouden moeten gaan registreren. ik weet dat ik bijvoorbeeld voor tien fietsen een uur nodig heb om dat te registreren in het dorp. En dit gaat om duizenden spullen. De wet wordt waarschijnlijk aangepast, maar dat gaat waarschijnlijk nog wel even duren. En het weer nog.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 Alleen op de N205 van Nieuw-Vennep naar Haarlem bij Hoofddorp sta je nog 10 minuten in de file. En op de N242 van Middenmeer naar Alkmaar tussen noord en industrieterrein Zandhorst is de vertraging een kwartier. Verder rijden er tussen Amsterdam Centraal en Haarlem geen treinen, maar bussen door een aanrijding en dat gaat nog een uur duren.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 Just one more year and then you'll be happy. the skills, so she start pursue me. Right. She tell me how she don't want lose me. Your sweet talk and she starts seduce me. You be using my run, shoot me.